Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De gewapende man die gisteren vlak voor het begin van de Miss België-verkiezing werd opgepakt... was samen met een Nederlandse vrouw. Ook zij is opgepakt. De man van 46 was waarschijnlijk van plan om een aanslag te plegen... Het theater werd ontruimd, maar de show ging later wel gewoon door, vertelt de organisatie. Ik ben heel blij dus dat er tijdens dat ganse gebeuren mm, ja, geen paniek is ontstaan. Eh, alle mensen zijn, ze hebben zich geweldig gedragen en, en dat draagt bij tot, een, tot een, ja, een heel leuke sfeer vanavond. En ik merk dus dat, dat eh, de meisjes wel, wel heel sterk aangemoedigd worden door een heel eh, uitbundig publiek vanavond. De man had meerdere wapens en een kogelwerend vest bij zich. Zijn motief is niet bekend. Het Nederlandse reddingsteam doet vandaag een laatste poging om mensen onder het puin vandaan te halen in Turkije... na de aardbeving van zes dagen geleden. Volgens het team is er nu meer behoefte aan andere hulp. Mensen hebben hier eh, onderdak nodig, eh, behoefte aan hygiëne, voeding, sanitatie. Alles wat daarmee samenhangt. En eindelijk kan je daar komende tijd meer levens mee redden dan eh, met het search and rescue werk wat wij nu nog doen. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië staat nu op 28.000. De VN denkt dat dat nog gaat verdubbelen. En dit weekend is het weer zover de landelijke mollentelling. Boswachter Tim fietst heel Utrecht door om molshopen te spotten. Eigenlijk wat je echt telt is de aan- of afwezigheid van de mol. Ja, niet wie is de mol dus, maar waar is de mol? De onderzoekers willen graag meer te weten komen over het beestje, zoals waar die leeft. Als je dus jarenlang herhaalt, kun je dus zeg maar een trend in kaart brengen van of de mol in de stad zeg maar, oprukt of juist achteruit gaat. En wat is de trend hier in Utrecht dan? Nou, wat je ziet, wat mijn onderzoek dan betreft, is overduidelijk dat ze tot stilstand komen bij drukke verkeerswegen. Nu mocht je dit weekend mols hopen spotten, dan is het goed nieuws. Het betekent dat de bodem gezond is. Heb ik het weer nog. Vanmiddag af en toe zon. Meestal is het grijs. Het wordt 10 graden. Morgen vrij zonnig, weinig wind en 12 graden.